Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. Over een paar uur gaat in het zuidwesten van Mexico de orkaan Patricia aan land. Het is de zwaarste orkaan ooit op het westelijk halfrond... met windsnelheden van 325 km per uur. Lokaal kan er in korte tijd 50 centimeter regen vallen... en ook metershoge golven kunnen veel schade aanrichten. Veel bewoners hebben de kustregio verlaten... en een schuilplaats in het binnenland opgezocht. De badplaats Puerto Vallarta oogt als een spookstad met veel dichtgetimmerde ramen en deuren. De Mexicaanse autoriteiten hebben een belangrijke snelwegtol vrijgemaakt, zodat mensen snel kunnen wegkomen. Nederlandse melkboeren moeten een Europese boete betalen van ruim 135 miljoen euro. Het afgelopen jaar hebben ze meer melk geproduceerd dan toegestaan. De boete is ongeveer even groot als in het jaar daarvoor. Ook in elf andere landen heeft de Europese Commissie boetes uitgedeeld. Nederland is een van de zwaarste overtreders. Alleen Duitse en Poolse boeren moeten nog meer betalen. Het is voor het laatst dat Brussel de melkboete oplegt. Sinds 1 april geldt er geen melkquotum meer. Veel boeren hebben het quotum bewust overtreden... omdat de opbrengst van de melk hoger was dan de verwachte boete. In de noodopvang voor vluchtelingen in Reuver in Limburg is schurft uitgebroken. Negen vluchtelingen uit Eritrea hebben de huidziekte opgelopen. Het gaat om een licht besmettelijke vorm van schurft... die alleen bij langdurig huidcontact wordt overgedragen. De negen besmette Eritreërs zijn behandeld. Tientallen anderen hebben een preventieve behandeling gekregen. De situatie zou nu onder controle zijn. In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. FC Utrecht won zijn uitwedstrijd tegen PEC Zwolle met 2-1. Het publiek applaudisseerde een minuut lang voor Johan Cruijff... die gisteren bekendmaakte dat hij longkanker heeft. Dat had eigenlijk in de 14e minuut moeten gebeuren... maar omdat er toen net was gescoord werd het eerbetoon even uitgesteld. Het weer, veel bewolking, minima vannacht rond 10 graden.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 I guess I you. Oh, but you want a We're half a tank and empty heart. Pretending we're in love, but it's never enough. Cause baby, it's your love, it's your love. That's all that matters, matters to me. Yeah, baby, it's your love, it's your love. That's all that matters, matters to me. Cause baby, it's your love, it's your love. That's all that matters, matters to me. Cause baby, it's your you know, you want, you show, you need, you every day and every night.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 For tonight. always a DJ. DJ. atmosphere and you know it, clap your hands. If you feel it and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. now on. Um, ride with the tackle on. We ride with the cut off. Girls hot with the Chanel on. Hey, it's a party and it's lit. Situation is the shit. Everybody shift up, turn up. We ride with the cut off. Girls hot with the Chanel on. Baby, you and me so close. My eyes to everything. They say believe in what you say, but I believe. the bass. weer het keer vandaag. The one and only DJ Dion Sydney. Maar er komt ook al bijna een einde aan. Zijn laatste plaat ingestart. En wat voor een plaat. Dennis, wat een daverende set heb je vanavond weer neergezet. Ja. Dankjewel. Ja, je, je schuif staat open. je kunt draaien, je kunt mixen, je kunt praten, je kunt alles gewoon hier doen. Dit was weer alweer See It. Voor de 23 oktober. Ik zeg, volgende week eh, vrijdag weer. Ja. Gezellig. Ben ik er weer. Dan zien jullie ons volgende week vrijdag. Ja, je kunt ons zien. Maar je kunt ook vooral naar ons luisteren.